Hij heeft de fractieleiders uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Opstelte leidt de onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA. Dat kan rekenen op gedoogsteun van de PVV. De informateur geeft vanmiddag een toelichting op zijn opdracht. Bij Aruba is een speedboot onderschept met 70 kilo cocaïne. De speedboot werd midden in de nacht ontdekt door de kustwacht. Toen de zes opvarenden de patrouille in de gaten kregen, gingen ze met hoge snelheid vandoor. Maar tijdens dat achtervolging sloeg hun boot om en konden ze eenvoudig uit het water worden gevist. Na inspectie van de speedboot werden vier balen cocaïne ontdekt. Zuid-Korea is begonnen met grootschalige militaire oefeningen om vijandelijke onderzeeërs te onderscheppen. De Zuid-Koreaanse regering heeft het communistische Noord-Korea gewaarschuwd dat er geen provocaties worden geduld. De oefening is een reactie op de aanval op een Zuid-Koreaans marineschip in maart. Algemeen wordt aangenomen dat dat schip is getorpedeerd door Noord-Korea. De iPhone van Apple kampt met een serieus veiligheidsprobleem. Daarvoor waarschuwt een Duitse overheidsinstantie die zich bezighoudt met de beveiliging van informatie. Gebruikers van de iPhone lopen een risico als ze een pdf-bestand openen. Hackers kunnen dan vrij eenvoudig software installeren waarmee ze achter privéinformatie kunnen komen, zoals wachtwoorden. Het zou zelfs mogelijk zijn telefoongesprekken af te luisteren. Het veiligheidsprobleem speelt ook bij bepaalde versies van de iPad en de iPod Touch. Op het Europees kampioenschap inlineskate in Italië hebben de broers Ronald en Michel Mulder goud en zilver gewonnen op de 500 meter. Ronald Mulder is de eerste Nederlander die bij inline-skaten een Europese titel heeft behaald. Ronald had eerder op de dag al zilver gewonnen op de 200 meter. En Ajax heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. De Amsterdammers speelden met 3-3 gelijk in Park Saloniki. Het was, dat was na de 1-1 vorige week in Amsterdam genoeg voor plaatsing... omdat de in uitwedstrijden gemaakte doelpunten dubbel tellen. Het weer, vanochtend nog buien, maar vanmiddag klaart het op.